Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt geen nieuwe aanvliegroute voor vliegtuigen die willen landen op Schiphol. Er was veel protest tegen. Tegenstanders zeiden dat 1,3 miljoen mensen in Gelderland, Utrecht en Noord-Holland... meer last zouden krijgen van vliegtuigherrie als die route er zou komen. Volgens minister Matlener is de nieuwe route niet mogelijk en komt die er dus ook niet. De vierde verdachte die is opgepakt voor de kunstroof uit het Drents Museum blijft voorlopig vastzitten. en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Het gaat om een man van 26 uit Herengewaard. De drie anderen die al waren opgepakt voor de roof komen ook uit die plaats in Noord-Holland. Victor Reinier stopt na 17 jaar bij de politieserie Flikken Maastricht... na klachten over zijn gedrag. Waar die precies over gingen, weten we officieel niet. Maar er gaan verhalen rond over woedeuitbarstingen en ruzies met andere acteurs. Een paar jaar geleden zei Victor Reinier bij RTL... dat er ook wel eens mindere momenten zijn op de set... als je zo intensief samenwerkt. Je ontbijt met elkaar en je dineert met elkaar. Je deelt emoties met elkaar. En ze acteren is enorm alles openzetten, alle registers. Ja, nou, soms kan het wel knallen en... Eh, dat gebeurt niet zoveel hoor. Maar het gebeurt wel. En ik denk elke keer als wij even een wrijvingje hebben gehad... dat wij er heel gelouterd uitkomen. En eh, ja, we staan dit jaar weer dichter bij elkaar dan ooit. Ik denk dat dat een onderdeel van succes is van de serie. Victor Ranier speelt een van de hoofdrollen, regisseur Wolfs. Het lopende seizoen maakt hij nog wel af. En met carnaval dat eraan komt en het lekkere weer... dacht een bakker in Den Bosch daar handig op in te spelen. Daar kun je een shotje bol kopen. Het is een bruin drankje met smaak. Er zit ook een beetje chocola en room in. En daar wilde deze verslaggever van Omroep Brabant wel meer van weten. Mag ik eerlijk zijn? Ja. <laughs> Niet te zuipen. Ah. soort Bailey. Nou zit sterke drank in, hè? De Bossebol. Kijk, Bossebol shotje. Ja, ik vind het best wel lekker, ja. Het ah, is een soort Bailey. Sterk, hoor. Ja. <laughs> Het concept wordt ook uitgemolken. Dezelfde bakker verkoopt ook Bossebol bonbons. Het weer dan, het is een warm weekendje. Morgen is het daarbij wel grijs met wat regen. Het is dan een graad of 12. Zondag dan is er meer zon en is het ook wat warmer. 14 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is een ongeluk gebeurd in de Zeeburgertunnel in de A10. Vanaf de Ring Noord, vanaf Landsmeer tot de Zeeburgertunnel... is de vertraging 50 minuten. De Zeeburgertunnel is namelijk voorlopig dicht.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 tegen machtsmisbruik door de overheid. Een leerkracht van een basisschool in Den Haag wordt verdacht van het aanranden van een leerling. De man van 28 is opgepakt. Hij gaf les aan groep 8. Of er meer leerlingen slachtoffer zijn is niet bekend een man van 37 uit Eindhoven is veroordeeld tot 20 jaar cel... voor het doodsteken van zijn ex-vriendin. Volgens de rechtbank was er sprake van femicide. De man doodde de vrouw omdat hij niet kon accepteren... dat zij hun relatie had verbroken. Het weer vanavond vooral in het westen kans op een bui.